Ember Brandsen met het NOS-journaal. Kort na de bevrijding zijn meer doden gevallen dan altijd is aangenomen. Tussen 5 en 8 mei 1945 waren in het westen van het land zeker 24 dodelijke schietpartijen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het bekendste incident is op 7 mei op de Dam, waar op dat moment een bevrijdingsfeest aan de gang was. Het vuurgevecht tussen de binnenlandse strijdkrachten en de Duitsers kostte 32 mensen het leven. Ook in onder meer Westbroek bij Utrecht en in Vinkenveen kwamen tot schietpartijen. In totaal vielen bij de incidenten zeker 114 Nederlandse en 42 Duitse doden. De Amerikaanse politie heeft het appartement doorzocht van een van de mannen die de afgelopen nacht schoten loste bij een bijeenkomst in Texas. Elton Simpson was volgens ABC News bekend bij de FBI. De man wilde zich jaren geleden al aansluiten bij een terreurgroep in Somalië. Andere bronnen melden dat de schutters handelden namens Islamitische Staat. PVV-leider Wilders had net een toespraak gehouden toen de mannen binnenkwamen. Hij was net weg. Eén beveiliger raakte bij de schietpartij gewond. Agenten schoten de schutters daarop dood. De omstreden imam Sheikh Adel Al-Kalbani spreekt morgen toch niet in een moskee in Selwert in Groningen. De organisatie heeft de uitnodiging aan Kalbani ingetrokken vanwege de maatschappelijke onrust. De imam uit Saoedi-Arabië heeft in een tv-interview eens gezegd dat joden en christenen van het Arabisch schiereiland verdreven moeten worden. Bij een busongeluk in India zijn tientallen doden gevallen. Lokale media hebben het over 35 tot 50 doden. Het ongeluk gebeurde bij de stad Panna in het midden van het land. De bus stortte van een brug en vloog in brand doordat de dieseltanken ontplofte. Premier Modi heeft zijn deelneming betuigd aan de nabestaanden... en de regering heeft een schadevergoeding toegezegd. Het weer vanavond is het droog. Vannacht gaat het regenen en harder waaien. Morgen loopt de temperatuur op tussen, tot tussen de 19 en 23 graden. Dat gaat gepaard met stevige buien, soms met onweer, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staan een paar files in de Randstad. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Laren en Eembrugge 3 kilometer. En op de A13 richting Rotterdam tussen Ipenburg en Berkel en Roderijs 8. A20 richting Gouda tussen het knooppunt Ketelplein en het knooppunt Terbrechtseplein 7 kilometer. Er is eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd, maar eh, de weg is weer vrij.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 Normaliter begin ik met drie songs uit de Amerikaanse top 30 country charts. Ik begin steeds meer te twijfelen over het nut daarvan, omdat er weinig of geen veranderingen plaatsvinden en veel van de songs het beluisteren nauwelijks waard zijn. De roots worden vergeten en het materiaal klinkt vaak overgeproduceerd, als het maar herrie maakt. Vandaag heb ik gekozen voor nieuw materiaal dat momenteel veel promotie krijgt. Ashley Monroe begon met On To Something Good. Wade Bowen is van de partij met When I Woke Up Today.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 De original is van Creedence Clearwater Revival. En natuurlijk is er aandacht voor materiaal uit eigen land. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Mono is pas het achtste studioalbum van de Mavericks en ze bestaan toch al meer dan 25 jaar. De Mavericks nodigen ons uit om te dansen, te dromen of gewoon om te luisteren en te genieten. Dat laatste kun je volop van dit album. Het album is vakkundig samengesteld en het merendeel van de songs is geschreven door zanger Raul Malo van de band. Stories We Could Tell is mijn favoriet van dit album. was and there nothing do. Oh yeah, I sure as night is day say it moves forward way too fast. The only thing this time is you're gonna be my last. Oh yeah, so let me carry on and move us right along, right to the point of no return. Sure enough, there is no place I would rather be. Oh yeah, after you walked in, all the lights went dim and the music played all night. I may exaggerate, but that's what you are to me. Oh yeah. So if you knew me really well, think of the stories you would tell about the greatest love in all of history. Oh yeah. Two strangers in the night. Here's a moment. to the point of no return. Sure enough, there is no place I would rather be. Oh yeah, you're wonderful, remarkable, and everything in between. I may exaggerate, but that's what you are to me. Oh yeah, so if you knew me really well, think of the stories you would tell about the great is een zanger uit Australië die leukemie overleefde. In juli 2010 kreeg hij de boodschap dat hij nog drie weken te leven had. Misschien wel daardoor heeft hij gekozen voor country gospel. Zij het dat hij daar op zijn nieuwe album ook weer van afwijkt. Let's Dance The Whole World Away is terug te vinden op Adams' nieuwe album I'm Me Again. work just to get greater each day. But somehow they all disappear. The moment I get home to you once again. So, darling, come on over here and let's dance forget all the troubles and cares of the day. When you're in my arms, I hear sweet music play. So let's dance ancient walls. So come, let me hold you so tight. We've closed all the doors and we've drawn all the blinds. It's just me and you here tonight. sweet music play, So let's dance the whole world away. Another day's done, and at last we can hide from the madness and noise of the people outside. day Crossroads met de act van de maand. Als act van de maand heb ik gekozen voor Alabama, een groep die vooral in de jaren 80 en 90 een grote naam heeft verworven. Take Me Down is opgenomen door Alabama. Het werd opgenomen in mei 1982 als de tweede single van het album Mountain Music. De song is geschreven door Exile-bandleden Mark Gray en J.P. Pennington en werd ook opgenomen door Exile. Het werd echter geen hit. Wat dat betreft deed Alabama het veel beter met de opname van deze song. Want ook met deze single scoorde de groep een nummer 1 hit. Crossroads, nummer 1 country hit. with me tonight. Take me on a one way flight in your loving arms. And everything's gonna be alright. You're the one who took my hand when no one else could understand. You're the one use me like nobody else can. Take me down where I wanna be. Turn around, this man who lives inside of me. Take me down and love me all night long. Hold me close and make me strong. Take me down. Take me down. I see a light. It's your emotions glowing bright. So keep the fires burning and let it warm me through the night. You can be a part of me. Cause you're what love was meant to be. You and me set this flame inside us free. You don't have to stay forever. Let's just put our hearts together, share another night in ecstasy. We know that it's feeling better every time we get together. Maybe love was meant for you and me. shake me, take me down tonight. Alina mm-hmm. James is toonaangevend in de groep Hot Club of Cotown. Zij is één van de jongste leden in de Texas Western Swing Hall of Fame. Met Black Beauty levert ze haar eerste album af. Niet onverdienstelijk, luister maar naar I'll Be Your Baby Tonight. Crossroads, Kees de Haan. Have You Ever Seen the Rain is terug te vinden op het album Pendulum. Sommigen zeggen dat de regen een metafoor is voor de bommenregen zoals deze in Vietnam de Amerikaanse soldaten en bevolking teisterde. John Fogerty, die het nummer schreef, heeft echter in interviews verklaard dat het nummer vooral ontstond als gevolg van de destijds toenemende spanningen binnen de band. Broer Tom Fogerty zou Creedence Clearwater Revival verlaten na de opname van het album. Have You Ever Seen The Rain is in het voorjaar van 1971 in Nederland goed voor een top 3 notitie. In het tweede uur een cover van deze song. Knox is de titelsong van Ben Newbury's nieuwe album. us, honey, come see me tonight. Lay your head on my shoulder, I promise we'll be alright. Please cross your heart, we'll never be apart too long. If we ever are, remember you and I'll have our song. too many bridges that we had burned We'd walk the long and winding road And now we seem to overcome the worst People along the way Saying things you'd not wanna hear All I'd say no of The three words you whisper in my ear sublime It's the hard knocks of life It's the hard knocks of life It's the hard Wekelijks op dit station. Het blokje Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onmisbaar in dit programma. Jong en onbevangen. Zo klinkt Laura van de Elze in Glass. Heidi Gabriel en Gino de Vos zijn genomineerd voor een International Music Country Award in Jefferson, Texas. Binnen enkele maanden trekken ze daarvoor naar de VS. Heidi is van Nederlandse afkomst en woont in Krimp aan de Lek. Mr. Songman is een eigen compositie en het luisteren meer dan waard. The Old World is de titelsong van het gelijknamige album van de interneuzen wonende Herman Brock Jr. picked up Crossroads. behind my walls of glass. Now you keep staring back at me like a memory. song quite Here's another dime for you, Mr. Songman. You're making talk of the new world. Say the streets are paved with gold. Fortune lies waiting for anyone who goes, I'm told. Living a life without a care, even be a millionaire or so. I know that i born in the old world not too many years ago. Living life wasn't easy, but it was all I used to know. Wasn't all just milk and cream, chasing down that new world dream. Oh no. Working hard to the extreme Finally get me self-esteem to show Enkele jaren terug werd bij Wade Hayes kanker geconstateerd en hij kreeg de mededeling dat hij 12% kans had om te overleven. Wade is er nog steeds en de titelsong van zijn nieuwe album Go Live Your Life gaat erover. Een andere song op dat album is het prachtige Remember the Alimony. I know that divorce really can be hell. Good to see you out about with someone else. So that's good. Yeah, that's great. Man, I get it. She sure is fine. And I can tell what you're thinking by the look in your eye. But they say love's a battlefield, so keep in mind what this good friend has to say. Remember take a ride to that house where you used to reside. See whose truck's parked there outside. It ain't yours. <laughs> That's bad. Yeah, y'all started fussing day and night till it ended up in a big courtroom fight. But once upon a time, she was Mrs. Right. Then she took all you had. Remember remember the Alamo. Yeah, they can Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. De Mavericks brengen country in de meest brede zin van het woord. De puristen vragen zich af, wat is dit? De Mavericks zijn zelfbewust en zetten hun muziek op eigen wijze neer. En dat is misschien wel de reden dat ze nooit helemaal doorgebroken zijn. Dit ondanks het feit dat ze midden jaren 90 een Grammy wonnen en ook tweemaal gekozen werden tot groep van het jaar. Ik denk ook niet dat ze met dit album de grote doorbraak gaan maken. What You Do To Me. Het eerste uur zit erop en ik kan het met Shane Stockton helemaal eens zijn. So far, so good. Ik ben zo weer terug met nog een heel uur country.